De toestellen kunnen worden ingezet bij de militaire interventie tegen Libië. Dat heeft premier Cameron gezegd. Het is niet bekend waar de gevechtsvliegtuigen precies worden gestationeerd, maar waarschijnlijk is het Malta, Cyprus of Italië. Morgen praten Europese regeringsleiders en vertegenwoordigers van Arabische landen over de uitwerking van de VN-resolutie. Door die resolutie is de weg vrij voor een militaire interventie in Libië. Intussen gaan de gevechten in Libië tussen de opstandelingen en het regeringsleger door. De Tweede Kamer reageert positief op de VN-resolutie. In vrijwel alle reacties wordt de resolutie de beste manier genoemd om de Libische bevolking te helpen. Het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomagentschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld en dat is nu 5 geworden. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl viel destijds in de hoogste categorie. Niveau 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Kenmerken zijn ernstige schade aan een reactor en het vrijkomen van grote hoeveelheden straling. De begroting van de EU zal volgend jaar opnieuw stijgen. Dat zegt eurocommissaris Lewandowski in een interview met de NOS. Afgelopen jaar verzetten Nederland en Groot-Brittannië zich tegen de stijging van de begroting. Die zou toen met 6% stijgen. Premier Rutte en premier Cameron wisten dat te beperken tot 2,9%, maar dat is volgens Lewandowski nu niet genoeg. In de kwartfinale van de Champions League moeten Manchester United en Chelsea tegen elkaar. De derde Engelse ploeg, Tottenham Hotspur, werd bij de loting gekoppeld aan Real Madrid. De andere twee wedstrijden zijn Barcelona-Shakhtar Donetsk en internationale Schalke 04. Zometeen wordt bekend tegen wie PSV en FC Twente in de Europa League moeten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuiden regen.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 Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.